Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een topman van een Noord-Koreaanse bank is ondergedoken in Rusland. Dat schrijft een Zuid-Koreaanse krant. De bankier zou 5 miljoen dollar hebben meegenomen. De man zou in Noord-Korea de leiding hebben gehad over een programma... dat zoveel mogelijk zwart geld moest opleveren... voor het bewind van dictator Kim Jong-un. Noord-Korea heeft de Russische autoriteiten dringend verzocht... de bankier te arresteren en hem zo snel mogelijk uit te leveren. In Helmond is een 86-jarige vrouw overleden na een zeer gewelddadige overval. Twee mannen kwamen bij haar aan huis en deden zich voor als medewerkers van energiebedrijf Nuon. Bij de overval raakte de vrouw ernstig gewond. Ze overleed later in het ziekenhuis. Of er spullen zijn gestolen is nog onduidelijk. De politie van Helmond is op zoek naar getuigen. Dino Bouterse heeft in Amerika een schuldbekentenis afgelegd. De zoon van de Surinaamse president geeft toe dat hij schuldig is aan drugsmokkel en verboden wapenbezit. Ook erkent hij dat hij een vals paspoort heeft gegeven aan iemand van wie hij dacht dat het een strijder van Hezbollah was. Volgens justitie in Amerika was het de bedoeling dat Hezbollah vanuit Suriname aanslagen zou plegen in de VS en Nederland. Tino Bouterse kan 15 jaar tot levenslang krijgen, maar de schuldbekentenis kan reden zijn voor strafvermindering. Een stuk bruidstaart van prins Charles en prinses Diana heeft bij een internetveiling ruim 1000 euro opgebracht. De 33 jaar oude taart is verpakt in het originele vetvrije papier in een wit zilveren doosje. De koper is een privéverzamelaar, vertelde een woordvoerder van het Veilinghuis in Los Angeles. Volgens hem zou het geen goed idee zijn om te proberen de taart nog te eten.